Brandsen met het NOS Journaal. Rusland heeft bewijsmateriaal van de ramp met vlucht MH17 vervalst, meldt de Britse onderzoekswebsite Bellingcat. Een paar dagen na de ramp presenteerde Rusland satellietbeelden die moesten aantonen dat het toestel door een Oekraïense raket was neergehaald. Maar volgens de onderzoekers zijn op die beelden raketwerpers verplaatst en toegevoegd. Ze zeggen dat alles erop wijst dat de Russen wilden verhullen dat het de pro-Russische separatisten waren die vlucht MH17 hebben neergeschoten. Het OM komt met nieuwe instructies voor opsporingsonderzoeken tijdens militaire missies. Directe aanleiding is een zaak uit 2004 toen een Nederlandse luitenant in Irak bij een controlepost een Irakees doodschoot. Hij ging vrij uit, maar volgens het Europese Hof had het OM daarbij grote fouten gemaakt. En daarom wordt nu duidelijker opgeschreven hoe dodelijke schietincidenten moeten worden onderzocht. Ondanks dat ziet het OM geen reden om de luitenant alsnog te vervolgen. Bij Emmen is een man verdronken toen hij zijn twee dochters wilde redden. Hij had gezien hoe de meiden met hun zeilbootje omsloegen op de grote rietplas en dook in het water. Maar terwijl de dochters veilig op het droge wisten te komen, verdween de vader onder water. Zijn lichaam werd twee uur later door de hulpdiensten gevonden. Na de degradatie van NAC naar de eerste divisie is het bij het stadion in Breda even onrustig geweest. De politie hield zeven NAC-supporters aan. Een van hen had met een stalen pijp een politieman te paard omvergeduwd. De agent raakte licht gewond, het paard bleef ongedeerd. De club uit Breda verloor met 2-1 van Roda JC, dat promoveert naar de eredivisie. NAC-trainer Robert Maaskant heeft zijn ontslag ingediend. En Vitesse heeft zich geplaatst voor Europees voetbal. De Arnhemmers wonnen thuis met 5-2 van Heerenveen... na het 2-2 gelijkspel van afgelopen donderdag. En dat betekent dat Vitesse meedoet aan de derde voorronde van de Europa League.